Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen, niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen, ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. Het pleintje bij het Lumbrusplein is afgezet door de politie voor onderzoek. De Tweede Kamer onderbreekt het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het reces was woensdag pas begonnen. In het debat, aanstaande woensdag, zal worden gesproken over de snelle toename van het aantal besmettingen en de nieuwe coronamaatregelen die gisteren zijn afgekondigd. Bij het RIVM werden gisteren 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim negen keer zoveel als een week geleden. De klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de stichting Hulptroepen... hebben daar geen enkel financieel nadeel van ondervonden. Dat zegt Siewert van Liende tegen persbureau ANP. Hij reageert daarmee op een artikel van Follow the Money... dat gisteren meldde dat Van Linde en zijn partners... ook geld verdienden met de verkoop van mondkapjes en sneltesten... aan zorginstellingen en bedrijven. Deze afnemers dachten, dachten dat ze met de stichting Hulptroepenalliantie in zee gingen... een organisatie zonder winstoogmerk. Volgens Van Linde baseert Follow the Money zich op onjuiste informatie. Een bepaald type nachtvlinder krijgt in de Verenigde Staten een nieuwe naam omdat de oude beledigend is. De naam Gypsy Moth, zigeuner, is denigrerend voor Roma of Sinti. Het is de eerste keer dat de naam van een insect wordt aangepast in Amerika omdat die als beledigend kan worden ervaren. Ook de naam van de iets minder bekende Gypsy Ant is aangepast. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 Know that you can't be right. Yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I would change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I would change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you.